zonneschijn, dat maakt het fijn, dat maakt het fijn. Na wind en na regen komt zonneschijn, dan wil ik weer bij jou zijn. Want de ruzie op zijn tijd, daarvan krijgt toch niemand spijt. jou toch nooit eentonig. Ons leven raakte nimmer in een sleur. Soms vond ik een boeketje rozen nodig. En dan sla ik weer keihard met een deur. Weer wat goed te maken heeft, die weet zeker dat hij leeft. Na wind en na regen komt zonneschijn. Dat maakt het fijn, dat maakt het fijn zonneschijn, dan wil ik weer bij jou zijn. Want de ruzie op zijn tijd, daarvan krijgt dan niemand spijt. Na wind en na regen komt zonneschijn, dan wil ik weer bij jou zijn. Ik hou van jou, al ben je wat humeurig, al heb je soms totaal geen tijd voor mij. Maar maak je het goed, dan doe je dat zo keurig. Dan komt mijn hartje weer zo snel en blij. Ja, dat maakt het leven fijn. Daarom zing ik dit refrein. Na wind en na regen komt zonneschijn. Dat maakt het fijn, dat maakt het fijn. Na wind en na regen komt zonneschijn. Dan wil ik weer bij jou zijn. en na regen komt zonneschijn, dan wil ik weer bij jou zijn.